Mijn niet serieus Het is echt mijn dag niet. Serieus Het is Echt niet. Wel. Nee, echt niet. Mijn dag. Wel. Het is mijn dag. Oh, mama. Echt hartstikke lachje. <laughs> stretching on the grass. Summer dresses pass in the shade of.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 Het Tahrirplein is inmiddels vol en zo druk dat betogers op sommige plekken in de verdrukking komen. Daardoor wijken veel betogers uit.